Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse regering is fel tegen de illegale stembusgang... en doet er alles aan om die in de kiem te smoren. Er kan nog steeds gestemd worden, maar op een aantal plaatsen... zijn stembussen en stembiljetten in beslag genomen. De Catalaanse regering zegt dat mensen ook thuis hun stembiljet mogen uitprinten. Bij sommige stembureaus worden de politiemensen tegengehouden... door voorstanders van het referendum. De Catalaanse premier de Mont wilde zijn stem uitbrengen in een sporthal, maar de Guardia Civil had dat stembureau omsingeld en daarom heeft hij ergens anders zijn stem uitgebracht. Formule 1-coureur Max Verstappen heeft de, tweede Grand Prix, heeft de Grand Prix van Maleisië gewonnen. Het is zijn tweede Grand Prix-overwinning na zijn zegen vorig jaar in eh, Spanje. Lewis Hamilton, die in Maleisië vanaf pole position vertrok, werd tweede op ruim 12 seconden. Verstappen startte op de derde plaats en zag dat de tweede plek leeg bleef omdat Kimi Raikkonen motorproblemen had. In de vijfde ronde nam Verstappen definitief de leiding over. Voormalig acteur en voetbalster O.J. Simpson is vrijgelaten uit de gevangenis. Simpson zat een straf uit van 33 jaar vanwege een gewelddadige beroving. Hij komt na negen jaar vrij vanwege goed gedrag. De 70-jarige Simpson is onder voorwaarden vrijgelaten... en de komende vijf jaar staat hij nog onder toezicht van de gevangenis. In 1995 werd hij vrijgesproken van moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. In Tilburg mogen de bewoners van tientallen huizen vlakbij het centrum weer terug naar huis. Vanmorgen ontstond een gaslek toen de grond inzakte. Dat gebeurde na graafwerkzaamheden gisteren. Vanwege het explosiegevaar sloeg de brandweer van Tilburg groot alarm. Het weer vanuit het westen neemt snel de bewolking toe en kan het af en toe wat regenen. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate.